Kees Groot met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev staan betogers en politiemensen nog steeds tegenover elkaar. Gisteravond en vannacht is op het centrale plein in de stad hevig gevochten. Bij de ongeregeldheden kwamen zeker 25 mensen om het leven, onder wie zeven politiemensen en een journalist. Ook zijn honderden mensen gewond geraakt. Er zijn berichten dat mensen uit het hele land naar Kiev onderweg zijn om mee te vechten met de demonstranten. Technisch dienstverlener Imtech is opnieuw in opspraak geraakt door een corruptieschandaal. Een dochterbedrijf in Zwitserland zou betrokken zijn bij omkoping. Directeuren van een ICT-bedrijf zouden een ambtenaar hebben omgekocht... en de Zwitserse overheid voor miljoenen hebben opgelicht met valse facturen. Een jaar geleden kwam Integ in opspraak door fraude bij projecten in Polen en Duitsland. Verstandelijk gehandicapte patiënten van TBS-kliniek De Rooise Wissel in Venraai worden ernstig verwaarloosd. Dat schrijft Vrij Nederland op basis van een verhaal van een klokkenluider. In de kliniek worden naast verstandelijk gehandicapte TBS'ers ook gewone verstandelijk gehandicapten behandeld. Volgens een oud-medewerker worden de verstandelijk gehandicapte patiënten nauwelijks behandeld en worden medische klachten van patiënten niet serieus genomen. De Rooise Wissel zegt dat er structurele stappen zijn gezet om tot verbetering te komen. Er komt geen importverbod op foie gras, de lever van een gans of eend. Wakker Dier had daarvoor gepleit. Volgens de organisatie veroorzaakt de methode waarop de dieren onder dwang worden vetgemest vaak pijn en angst. Staatssecretaris Dijksma zegt dat ook zij geen voorstander is van het onder dwang voeden van dieren, maar ze wijst op een richtlijn van de Raad van Europa. Die verbiedt de productie van foie gras niet en daarom is een importverbod volgens Dijksma niet mogelijk. Het weer, er is geregeld zon, vooral in het westen. Het wordt ongeveer 10 graden. Er staat een matige westelijke wind. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANDB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, staat file na een ongeluk tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe.